Annette Schut met het NOS Journaal. Qatar en Egypte zeggen dat Hamas toch een tweede groep gijzelaars gaat vrijlaten. Wanneer is niet duidelijk. Vanmiddag hield Hamas de vrijlating tegen. Onder meer omdat er door Israël te weinig hulpgoederen tot de Gazastrook zouden zijn toegelaten. Ook zou Israël boven het zuiden van de strook met drones hebben gevlogen. Israël ontkent dit. De PVV en de gemeenteraad in Den Haag zegt ontzet te zijn over een plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen. Den Haag wil 100 mensen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel onderbrengen in een hotel in Kijkduin. De gemeente wil dat doen omdat in Ter Apel mensen weer buiten op het gras dreigen te moeten slapen. Er is een spoeddebat aangevraagd. PSV heeft ook zijn dertiende competitiewedstrijd gewonnen. FC Twente werd verslagen met 3-0. Voor PSV scoorden Veerman, Prupper en Bakayoko. Twente speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man... nadat Hilgers met rood van het veld was gestuurd. Eerder vanavond won Feyenoord de stadsderby tegen Excelsior. Aanvankelijk miste Feyenoord veel kansen... maar dankzij een hat-trick van Jiménez en een doelpunt van Timber werd het uiteindelijk 4-2. Italië heeft ten koste van Servië de finale bereikt van de Davis Cup. Daarin staat het morgen tegenover Australië. De Italianen stonden in het duel met Servië op de rand van uitschakeling. Maar Yannick Sinner werkte drie matchpoints weg tegen Novak Djokovic... waarna Italië ook het beslissende dubbelspel won. Voor de Australiërs is het de tweede Davis Cup finale op rij. Vorig jaar was Canada in de eindstrijd de sterkste. Het weer. Vanavond en vannacht trekken wat buien over het land. Soms met hagel of natte sneeuw. Het koelt af naar 1 tot 4 graden en in het oosten kan het vriezen. In de loop van de nacht klaart het wat op, maar morgenochtend neemt de bewolking weer toe. Dan valt zo nu en dan een bui er staat een zwakke wind bij 8 graden.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 Radio. Hosted by DJ Malzo. free. wait, wait, before you say. free, my brother. But the truth will not come you, my brother. Fights will not be in the streets, my brother. The fight will be for your mind to be free, my brother. Freedom never comes peacefully, my brother. The heart commands the soul to be free, my brother. Close your eyes and be prepared to see, my brother. The highest of the highest frequency. Radio. Global House Vibes. Hosted Enjoy the weekend.